Zanger Ja! Yeah! Kom, luister naar het lied dat ik voor u ga zingen. Het is een tragisch lied over losbandigheid. Het gaat over een dame uit de hoogste kringen. De neiging tot het kwaad die kon zij niet bedwingen. Zo raakte ze haar eer en de reputatie kwijt. Ze kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, oh, oh, oh, oh daar kwam narigheid van. had eerst geen aandacht aan haar kwaal geschonken. Want toch hij dacht ze heeft een vuiltje in haar oog. Maar toen ze na een tijdje zo diep was gezonken. Dat ze in de kerk nog naar de preekstoel zat te lonken. Toen kwam het ogenblik dat zij de lanen ik kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man, dat liep veel te veel in de gaten. En oh, oh, oh, oh, daar kwam geen van. Zij werd een danseres in een der minste kroegen, drie veren droeg zij slechts. En soms geen eens, geen drie. Soms droeg zij slechts één veer. En als de klanten het vroegen, dan viel de laatste veer. Tot algemeen genoegen. <laughs> En bloot langte ze door met dubbele energie. Zij kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man dat liep veel te veel in de gaten. En oh, oh, oh, oh, oh, oh daar kwam narigheid van. De moraal! Maar ach, zij werd te oud. Zij kon geen man meer strikken en zij werd werkster in het oude mannenhuis en onder het dweilen door wierp zij nog wulpse blikken. Zij maakte met haar lonken de ouwetjes en het schrikken. En op een dag zat zij er eentje na door het huis emmertje met schuimend sop, dat zag zij heel niet staan. Zij struikelde en brak haar nek, het was met haar gedaan. Yeah. Zij kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man. Oh meisjes, houd toch in de gaten. Daar komt jij.